Stubenitski met het NOS-journaal. De aanslag op luchthaven Zaventem had een stuk heftiger kunnen zijn. Een van de drie terroristen is gevlucht en liet zijn bomtas achter. Volgens de Belgische justitie zaten daar de zwaarste explosieven in. Inmiddels is duidelijk dat de broers Bakrawi de aanslag hebben gepleegd. Een van hen blies zich op op het vliegveld, de ander in een metro. De andere zelfmoordterrorist op Zaventem is nog niet geïdentificeerd... net als de terrorist die is gevlucht... Bij de luchthaven is een krans van witte bloemen gelegd door koning Filip en koningin Mathilde. Premier Michel en de burgemeester van Brussel waren er ook bij. Het koningspaar bekeek ook de schade aan de vertrekhal. Het is zo'n ravage dat het vliegveld morgen ook niet open kan. In Zaandam is een politieactie bezig vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een McDonald's. Waar precies naar wordt gezocht is nog niet bekendgemaakt. Na een tip over twee mensen die zich verdacht gedroegen... viel de politie de zaak binnen en werden er waarschuwingsschoten gelost. De man en vrouw zijn aangehouden. Discriminatie moet harder worden aangepakt, vindt de Tweede Kamer. Veel partijen zijn het eens met een plan van minister Ascher... om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. De minister veroordeelt het wegkijken als een bedrijf liever geen allochtone jongeren een stageplek wil geven. Eerder bleek uit het onderzoek dat meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond vaak moeilijk een stageplek vinden. Vorig jaar werden er bijna geen plofkraken meer gepleegd. Volgens de Vereniging van Banken waren het er maar drie in de laatste helft van vorig jaar. Dat komt door betere beveiliging van pinautomaten. Omdat ze in Duitsland minder goed beveiligd worden, slaan criminelen daar wel vaker toe. Het weer dan nog, vrijwel overal droog, af en toe opklaringen. De temperatuur daalt vanavond en vannacht tot rond het vriespunt. Morgen meer bewolking, soms wat motregen en het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.